uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. ABN AMRO moet alle 5 miljoen particuliere klanten controleren van de Nederlandse bank. Volgens de toezichthouder heeft ABN AMRO de klantendossiers niet goed op orde... en moet de bank financiële criminaliteit, waaronder witwassen onder klanten, gaan opsporen. En mogelijk legt justitie sancties op, dat kan zowel een waarschuwing als een boete zijn. ABN AMRO geeft toe dat er ontevredenheid is over de klantendossiers... en dat eraan gewerkt gaat worden. Er worden meer dan duizend mensen opgezet. De hoogste rechter in Australië heeft geoordeeld dat een ambtenaar van de immigratiedienst rechtmatig is ontslagen. Jaren geleden twitterde ze onder een pseudoniem over het strenge Australische immigratiebeleid. Toen zes jaar geleden uitlekte dat zij achter het account zat, kon de ambtenaar haar spullen pakken. Eerder oordeelde de beroepsrechter nog dat met het ontslag haar recht op vrijheid van meningsuiting was geschonden. Maar de hoogste rechter zegt dus dat de vrouw terecht is ontslagen. Haar tweets waren in strijd met de gedragscode waar ze zich als ambtenaar aan moest houden. Het treinstation van Groningen is uitgeroepen tot mooiste station van Nederland. Station van Valkenburg werd tweede in de eerste online verkiezing van de NS. Andere genomineerden waren onder meer Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal. Het treinstation van Groningen krijgt nu binnenkort een plakkaat met de titel Mooiste treinstation van Nederland. Céline van Gerner stopt met turnen. Ze zegt zich niet meer volledig te kunnen motiveren om door te gaan. De 24-jarige van Gerner deed twee keer voor Nederland mee aan de Olympische Spelen... en won in haar carrière vier wereldbekerwedstrijden. En een filiaal van een grote Japanse supermarktketen heeft onmiddellijk de deuren gesloten. Dat gebeurde nadat filmpjes over ratten massaal werden gedeeld op sociale media. In die filmpjes is te zien hoe de dieren in de winkel in Tokio onder meer door de etenswaren in de koeling lopen. En de keten heeft excuses aangeboden en de winkel in Tokio blijft voorlopig dicht. Het weer nog, wolken, maar ook zon. Lokaal kan een bui vallen. Vanmiddag vooral in het oosten buien mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 22. morgen maakt het noorden de meeste kans op een bui. Verder is er ook ruimte voor de zon. En het wordt 22 tot 25 graden.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 Me dice pum pum girl. Tiene adrenalina, mete la pista, lo que sea. I like you pum pum girl. ya vi que está solita, acompáñame. La noche de nosotros tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dam de guayarte, mami.